De jongens van de handelskade hielden niet van limonade. Alle dagen van de week dronken zij bier bij Zwanenbeek. Uit elke logge machine vloog menig luchtvracht document. Ik zou er nog geen leven zijn, der oude jongens krentenbrood. Wie kreeg bezoek van magere hein en is dien ten de jaren op de handelskade sla ik met weinig weemoed gade, al leek het af en toe